10 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De vrouw die gisteren het vuur opende bij het hoofdkantoor van YouTube in Californië deed dit uit wraak. Haar vader zegt tegen Amerikaanse media dat hij de politie al had gewaarschuwd dat ze iets van plan was. Drie mensen raakten gewond toen de 39-jarige Nassim Agdam rond lunchtijd bij het kantoor begon te schieten. Daarna beroofde ze zichzelf van het leven. Ze beheerde op YouTube een kanaal met zo'n 5000 volgers en omschreef zichzelf als een dierenrechtenactivist. Toen ze daarvoor niet langer geld kreeg van YouTube... zou ze volgens de vader door het lint zijn gegaan. Ze beschuldigde het platform van discriminatie. De eerste drie maanden van het jaar stonden er flink meer files dan in dezelfde periode in 2017. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de filezwaarte met zo'n 25% is toegenomen. Het komt door het weer. In januari stond het verkeer op veel wegen muurvast vanwege een storm. En de dag kantelden tientallen vrachtwagens door de harde wind. En ook in maart was het drukker dan normaal. De drukste spits tot nu toe was op 27 maart... toen hij de regen en ongelukken tot 927 kilometer vielen. Indonesië heeft de noodtoestand uitgeroepen in een havengebied op het eiland Borneo. Door een groot olielek, waarschijnlijk bij een van de olieraffinaderijen, ontstond afgelopen weekend een grote brand waarbij zeker vier mensen omkwamen. Het vuur is inmiddels geblust, maar het olielek is nog steeds niet gedicht. Inmiddels is een groot gebied van 12 vierkante kilometer aangetast door de olie. Veel inwoners kampen met ademhalingsproblemen, misselijkheid en overgeven. Het weer, vanochtend vanuit het zuiden buien, vanmiddag ook af en toe zon, bij zo'n 15 graden. Tegen de avond weer buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen een stuk koeler en vanaf vrijdag dan vrijwel droog en warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De is van de ANWB. Nog altijd vertraging in de Randstad rond Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort bij knoop het Watergraafsmeer 15 kilometer. Kost je bijna een half uur extra. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knoop het Holendrecht 18 kilometer. Ook daar zo'n 30 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Door een spoedreparatie bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn nog altijd twee rijstroken dicht. dan loopt het vast op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer met ruim een half uur vertraging.